Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Belgische scholieren kunnen makkelijker psychologische hulp krijgen. Jongeren hadden het niet makkelijk in de coronaperiode. En op Belgische scholen gaan ze daarom psychologen inzetten... om jonge mensen mentaal gezond te houden. Deze expert zegt dat het belangrijk is. Het is ook een erkenning voor de jongeren van... ja, ook jullie psychologisch welzijn, het doet er echt wel toe. En om dit allemaal te regelen is een paar miljoen nodig... maar het idee is dat het geld uiteindelijk zorgt voor een besparing... omdat dat ze voorkomen dat jongeren diep in de problemen komen. Zo'n 31.000 Oekraïners hebben sinds het begin van de oorlog werk gevonden in Nederland. Zo hebben Oekraïners bijvoorbeeld werk gevonden bij kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn. Wij zitten hier om de hoek bij Paleis het Loo. Daar eh, is de mogelijkheid gegeven om een aantal Oekraïners eh, op te vangen. Ja, het is hartstikke dichtbij. Ze kunnen hier lopend naartoe. Ik ben via de gemeente Apeldoorn eh, bij het bedrijf werkleerbedrijf Lucrato gekomen. zo hadden we hele korte lijntjes. Maar ja, als je de keuze hebt of in een slachterij te gaan werken of op zo'n geweldig kinderpretpark... ja, dan is de keuze gauw gemaakt, Oekraïens of niet. De directeur zegt dat alle Oekraïners die hier werken weer weg willen als het goed gaat met hun land. Het is trouwens ook goed om te weten dat Oekraïners hier mogen werken zonder vergunning. Dat is zo afgesproken met de EU. Vluchtelingen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Voor die mensen bestaan zulke afspraken niet. Er worden op sociale media filmpjes gedeeld van vrouwen die hun dance moves showen. Dat doen ze allemaal om te laten zien dat ze de Finse premier Sanna Marin supporten. Een van haar privéfilmpjes is uitgelekt waarop ze uitbundig aan het dansen is. Sommigen vinden het gedrag ongepast voor een premier. Ze denken dat ze misschien onder invloed was van alcohol en drugs. Maar volgens de jonge premier is dat niet waar en geniet ze gewoon graag van een feestje. Dat moet kunnen, vindt de Groningse ambtenaar Rikst van Dongera. Zij postte ook een supportfilmpje. Ik stond op Lowlands en we stonden bij de eh, Arctic Monkeys. En ik kreeg een appje van een vriendin over deze supportactie. Toen dacht ik, oh, dat is wel leuk om nu ook een filmpje met mijn vriendinnen op te nemen. Want wij zijn nu ook aan het dansen, net als de Finse premier. Het weer nog een paar wolken, maar ook genoeg zonneschijn bij 23 graden aan de kust en 27 verderop in het land. Morgen is het ongeveer hetzelfde weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bijna een half uur oponthoud nog... tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam. Er stond een auto met pech, maar de weg is wel vrij... En een pechgeval op de A7 bij Purmerend zorgt voor een kwartier oponthoud van Zaanstad naar Horen. En daar is de rechterrijstrook dicht. Verder heb je op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn 10 minuten tijdverlies tussen de afritten Abenes en Nieuwveen. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.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 Till the very end, till the very end. Come on, Come on, come on. On on, set. on And so. gaan Ik hoop maar dat het goed komt Of begint dit straks gewoon van vooraf aan Van vooraf aan Ik kan niet alleen ik dit niet eerder kunnen zien. Ik heb je zo hard nodig. Misschien ben jij wel niet wat ik verdien. Zou je willen horen? Elke zin die komt recht uit mijn hart. Maar ik heb al verloren. Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht. Dan ik dacht.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 Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Nederland rapporteert wel consequent aan Brussel. Tegen een medewerker van een begraafplaats in Leusden is aangifte gedaan... omdat hij aanwezig was bij een spirituele seance een jaar geleden... om geesten van kinderen op te roepen. De ouders van een overleden kind vinden dat hij de seance had moeten stoppen. En PSV-fans zijn in november niet welkom bij de wedstrijd Ajax-PSV. Aanleiding zijn onder meer antisemitische spreekkoren door PSV-supporters... vorige maand in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het koelt dan af tot een graad of 15. patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. I wanna be in your life, until the night is over. I wanna hold you so tight, so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment, you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely. You're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic and time that we're together. I make I just love you and hold you for my hand.